Concurrentie moet leiden tot een betere service en meer keuze voor de patiënt. Maar zonder de nieuwe tarieven kunnen patiënten nog geen keuze maken. De Partij voor de Dieren heeft het vertrouwen opgezegd in staatssecretaris Bleker van Landbouw en Natuur. Partijleider Thieme diende een motie van wantrouwen tegen hem in. Volgens Thieme gaat het door zijn beleid slechter met de natuur... De Partij voor de Dieren vindt dat Bleker de verhouding met provincies en maatschappelijke organisaties op scherp heeft gezet. Ook heeft hij de Kamer verkeerd geïnformeerd over de effecten van zijn beleid, zegt Tieme. De motie zal het zeker niet halen. De stuurgroep Nieuw Tialf wil dat de ijshal tegen de vlakte gaat. Naast het voetbalstadion van Heerenveen moet een nieuwe hal komen. Het Tialfstadion is verouderd. Renovatie zou aanzienlijk minder kosten, maar een nieuw stadion kan worden uitgerust met de nieuwste technologieën. De kosten worden geraamd op 100 miljoen euro. Het Rijk en de provincie moeten ieder 40 miljoen bijdragen. De rest moet van bedrijven en sponsors komen. Op de Atlantische Oceaan is vannacht een Nederlander gered. Het is Tom Sauer die met een Britse roeimaat in de problemen was gekomen... doordat hun boot door een grote golf was omgeslagen en gezonken. De twee roeiers dobberden 10 uur rond op een opblaasreddingbootje op de oceaan. Ze werden ongedeerd opgepakt door een cruiseschip... Tom Sauer, de zoon van uitgever Dirk Sauer, probeerde in 60 dagen de Atlantische Oceaan over te roeien. Het weer, af en toe zon, maar ook enkele buien. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar wat minder wind dan vandaag. Het wordt dan wel iets frisser. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar wordt op snelheid gecontroleerd op de A4 Bergen op Zoom Belgische grens tussen knooppunt Zoomland en de grens.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 Sweet sugar pop, sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. Notes that afloat, sung like a lullaby.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 De oud F-16-piloot Chris V zat in geldnood en zou aan de deal met de Russen 500.000 euro verdienen. Zijn vermoedelijke contactpersoon, een Russische diplomaat, is nooit door het OM gehoord. De Nederlandse staat wilde de relatie met Rusland niet op het spel zetten.